Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Israëlische minister van Defensie Galant zegt dat er in het noordwesten van Gaza... een extra grensovergang komt voor transport van noodhulp naar dat gebied. Via dat punt zal vooral humanitaire hulp uit Jordanië worden geleverd... en ook noodgoederen die aankomen over zee. Het is nog onduidelijk wanneer de overgang wordt geopend... Israël staat internationaal onder grote druk om meer hulp toe te laten tot de Gazastrook. Er is een zware humanitaire crisis en vele honderdduizenden Palestijnen lijden ernstige honger. Hulporganisaties melden dat tientallen kinderen zijn omgekomen van de honger. Fraude met cadeaubonnen voor mantelzorgers heeft de gemeente Den Haag mogelijk 1,6 miljoen euro gekost. 400.000 euro is zeer waarschijnlijk onterecht uitbetaald. van 1,2 miljoen is dat niet meer te achterhalen. Sinds 2015 kan de gemeente mantelzorgers en vrijwilligers een cadeaubon geven als blijk van waardering. Vorig jaar kwam er op internet een vereenvoudigd formulier om bonnen aan te vragen. Daarvan werd veel misbruik gemaakt, bleek in het najaar. De gemeente Den Haag probeert zoveel mogelijk geld van fraudeurs terug te halen. Op Antarctica hebben wetenschappers een verdere verspreiding van het vogelgriepvirus vastgesteld. Ze maken zich zorgen over de ontwikkeling van dat virus. Een internationaal team van onderzoekers bezocht in maart het Antarctisch Schiereiland en omliggende eilanden. Ze vonden duizenden dode vogels. Op vier plekken troffen ze dode vogels aan met vogelgriep. In de kwartfinales van de Champions League heeft Barcelona met 2-3 gewonnen op bezoek bij Paris Saint-Germain. Atletico Madrid kwam ook in actie en zij wonnen thuis met 2-1 van Dortmund. Komende dinsdag zijn de returnwedstrijden. Dan zal dus blijken wie het tot de halve finales van de Champions League gaat schoppen. Het weer in bijna het hele land vannacht wat buien. In de ochtend blijft het ook nat. Smiddags vaker droog en dan een graad of 13.